across the sea. The trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Ach, wat een oude meuken weer, hè? <laughs> Op deze zondagmorgen, jawel. Trains en boats en planes. Ach, ja. Er komt nog meer van de oude meuk aan, dus blijf lekker luisteren naar ZVL. Deze eerste zondag alweer van juni. Ja, you know zeggen ze in de reiswereld. Een uur lang heerlijke easy listening muziek. En daarna doen we het tempo een beetje omhoog. Dus stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen.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 Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair. V L. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deer. natuurlijk hier tijdens de zondagmorgen van ZVL en Blue Eyes. En de prachtige Without You van Harry Nielsen. Ja, lekker. Straks een mooi onderwerp. Eh, dan gaat mijn collega Herman de Bruin praten over de meerderheid van ouderen verdwaald in het app oerwoud. Ja, het is natuurlijk heel lastig, al die apps. Er komen er steeds meer bij, zou ik maar zeggen. En soms zijn ze ondoorgrondelijk. En we praten erover met Senior Web. Dus blijf luisteren, dan hoor je het allemaal voorbij komen hier bij ZVL. Ik zie jouw stadion naast de mijne. In elke film, in elk café. Soms schrik ik wakker en denk nog steeds dat je naast me ligt te slapen. Maar daarvoor is het beter. that's the way it should be. toch? Zoiets als dit. Oh, daar word je toch helemaal vrolijk van. En ontroerd. Somebody Like Me, joh. De Atomic Kitten en For Fun. Helemaal uit Nederland, zou je niet zeggen. Met Overal van lang geleden. Vandaag is er trouwens een koffieconcert. Is die al voorbij trouwens? Nee, nee, helemaal niet. Ze drinken laat koffie. Om 14.30 uur in Waterland Kerkje. Eh, verhalen zonder woorden. Een, een eh, mooi koffieconcert. Waar gaat het over? Nou, dat kun je zelf nalezen op onze website. Omroepzvl.nl. Ga naar uh, agenda en daar zie je het staan. Leuk, een koffieconcert. Maar dan in de middag, misschien is het eigenlijk stiekem een theeconcert. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent.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 Twee geweldige one-hit wonders achter elkaar hier bij eh, ZVL. Deze mooie zondagmorgen. Ja, ik vind de zondagmorgen altijd mooi. Ook al stortregent het, eerlijk, is eerlijk. Eh, Alex Harvey dus en eh, To Make My Life Beautiful hier in de show. En Serge eh, Reggiani met Paris maar Rose. Over een paar minuten, een minuut of vijf, zes, zeven... gaan we praten met Saskia Hamminga. Ik vertelde er al iets over, daar straks. Dus zij gaat het hebben over de meerderheid van ouderen verdwaald in het app-oerwoud. Eh, Herman de Bruin gaat straks met haar praten over dat oerwoud. En moet daarin gehakt worden? Of zijn we daar toch ook heel zuinig op en eh, doen we aan bomenbescherming? We gaan het straks allemaal horen. Na onder andere Sam Brown en Stap.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 Hoe we dat weten, dat ga ik vragen aan Saskia Hamminga. Ze is manager bij Senior Web en dan weet ik al een beetje welke kant het op gaat. Maar Saskia, welkom. Dank u wel. Ja, jullie hebben dat onderzocht waarschijnlijk om te kijken hoe ouderen eh, op, in het app-oerwoud omgaan. Want dat is wel een hele mooie kreet, app-oerwoud. Zijn er zoveel apps dan? Ja, en ons onderzoek uh, eh, ging specifiek over de digitale zorg. Eh, dus de apps die gebruikt worden en de portals in eh, de zorgsector. Eh, en daarbij gaven heel veel ouderen aan, dus van 61 procent, dat ze zeker de voordelen zien eh, van digitalisering in de zorg. Maar dat er zo'n enorm oerwoud is aan de verschillende apps en portals, dat mensen daarin vastlopen en daar heel veel moeite mee hebben. Ja, en is daar wat aan te doen dan? Eh, ja, dat is ook een oproep eh, die we eigenlijk doen in ons eh, bericht wat we uit hebben gestuurd van de week aan alle zorgverleners en organisaties die hiermee werken. van probeer dit veel meer te stroomlijnen, veel meer af te stemmen op elkaar en veel toegankelijker te maken. want dan zal het voor veel meer mensen te gebruiken zijn. Ja, en als je het gaat stroomlijnen, wat gebeurt er dan? ja, ons advies is meer om ervoor te zorgen dat, dat dezelfde tools gebruikt worden, zoals eh, zodat mensen herkennen eh, waar ze inloggen. Je ziet bijvoorbeeld ook met online bankieren eh, dat mensen als ze eenmaal gewend zijn dat ze het heel fijn vinden om met de app te werken. Mhm. Maar als er dan veranderingen plaatsvinden binnen die app, dat dat wel afhaakmomenten zijn. Dat mensen dan denken, ja ik was net gewend, ik begreep net hoe het werkte en nu is het weer anders. Eh, en wat je in de zorg bijvoorbeeld ziet, is dat de, de tool of de, de, de website waar je mee moet inloggen bij een huisarts, is weer helemaal anders dan die van je zorgverzekeraar en weer anders dan die van het ziekenhuis. Ehm, dus het, het zal de mensen helpen om het meer toegankelijk te maken, zodat het meer op elkaar lijkt, eh, dat de, de manier van inloggen hetzelfde wordt. Moeten we dan ook nog bereikbaar zijn eh, persoonlijk en per telefoon? Is dat ja, ook een oproep van jullie? Ja, ja absoluut. Eh, wat we heel erg zien, ook uit ons onderzoek, is dat eigenlijk de, de meerderheid van de mensen die hebben meegedaan, die geven nog steeds de voorkeur aan persoonlijk contact. En dus om eh, gewoon telefonisch een afspraak te kunnen maken. Eh, en er zijn zelfs mensen die hebben gezegd, en dat is heel zorgelijk, 21% van de mensen geeft aan dat ze wel eens zorg hebben uitgesteld omdat niet telefonisch kon, maar omdat ze digitaal een afspraak moesten maken. Eh, waardoor de drempel voor hun gewoon te groot wordt. Ja, eigenlijk zou het moeten zijn dat iedereen nog per telefoon bereikbaar is. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Maar als het digitaal moet, dan eh, hebben jullie als senior web ook mogelijkheden, hè? Ja, dan zijn wij daarvoor eh, voor de mensen. wij werken met zo'n 3000 vrijwilligers in het hele land. Op meer dan 500 locaties hebben wij leslocaties waar mensen binnen kunnen lopen eh, voor inloopspreekuren, workshops, uitleg. Eh, mhm. Ook bij u in de buurt. Ehm, en mensen kunnen lid worden van de vereniging Senior Web. En dan kan er bijvoorbeeld ook hulp aan huis komen. kunnen ze bellen voor de PC-hulp. Ehm, online cursussen doen. Dus ja, er is zeker hulp. Eh, en het is heel fijn als het eenmaal, mensen het eenmaal zelf kunnen. Dat gebeurt ook in bibliotheken en zo, begreep ik altijd. Dat er ook mensen zijn die je kunnen helpen met digitaliteit. Ja, absoluut. Ja. Van de seniorwebleslocaties zit ongeveer de helft eh, is gevestigd in bibliotheken. En, eh, en ook in buurthuizen, welzijnsorganisaties, et cetera. Eh, en in heel veel andere bibliotheken zijn mensen ook welkom en wordt ook heel veel hulp geboden bij digitale vragen. Maar als seniorweb hebben jullie ook die mogelijkheden op de website staan, neem ik aan. Ja, ja zeker. Bij seniorweb.nl en dan bij cursussen. Eh, dan ziet u, vindt een locatie, computerles in de buurt. En daar op uw postcode kun je dan zoeken welke het meest dichtbij is. Maar en mocht dat moeilijk zijn, dan kunt u altijd met ons bellen. Ja, precies. Ja, ja, want <laughs> als je niet weet hoe het digitaal moet, dan wordt het heel lastig. Maar dat kan ook telefonisch. Dus, ja, dat kan ook zeker telefonisch. En die 300 vrijwilligers heb je ook niet voor niets. Die kunnen mensen altijd helpen. 3000 zelfs. Oh, 3000, sorry. Die, ja. Die, die, helpen heel graag en dat vinden ze juist heel erg leuk. Ja, en hoe kun je met die vrijwilligers in contact? Is dat ook gewoon via jullie dan? Ja, dus dan eh, is het of eh, op de locatie bij u in de buurt... Eh, of via het lidmaatschap en dan kunnen de mensen bellen of e-mailen of een vrijwilliger aan huis krijgen. dan kunt u ook nog bellen met 030 276 9965. Ik dank je wel voor het gesprek. Saskia Hamminga, marketing- en communicatiemanager van SeniorWeb.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 Ja, bijzondere muziek hè? Summer Breeze uit 1975. Geweldig. En daar rekenen we natuurlijk op. Hè? Op zomerse winden, maar dan heel zachtjes. En wat hoorde je ervoor? Natuurlijk de Searchers and Take It or Leave It. Heb je onze website trouwens al eens bezocht? Nee, schande, schande. Zou je eigenlijk eens moeten doen. Want het laatste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen vind je bij ons. En toch wel mooi gesorteerd. Ga naar omroepzvl.nl. Daar vind je al het nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen bij elkaar. En eh, ja, gewoon heel interessant. Zoek niet verder. Ga naar omroepzvl.nl. En je bent direct op de hoogte van wat er gebeurt in ons eigen Zeeuws-Vlaanderen. sa mundong ito Laking tuwa ng magulang mo At ang kamay nila ang ilaw At ang nanay at tatay mo'y Di malaman ang gagawin Pinamasdan pati pagtuwa Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay Sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na may talong ka ng iyong amang Tuwang-tuwa sa'yo Ngayon nga ay malaki ka na Nais mo'y maging malaya Di man sila payag walang magagawa Ikaw nga ay biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y sinuway mo Di mo man lang isip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw ikaw ay nalulong sa masamang bisyo At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha At ang tanong anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin Magsisisiyag sa isip mo Alaman mo Ika'y nagkamali Magsisisiyag sa isip mo Nalaman mo Ika'y nagkamali Nagsisisiyang sa isip mo Nalaman mo Ika'y nagkamali We zou kunnen zeggen Windkracht 9 van Whitney Houston natuurlijk, hier in de show. Ja, I have nothing, behalve dan een <laughs> enorm bereik qua decibellen natuurlijk. Ja, dat wel. En verder een ingetogen lied van Freddy Aguilar hier in de show bij ZVL. Anak, kom je net je bed uitrollen deze zondagmorgen? Wow, wees welkom. Gezellig dat je erbij gekomen bent. We hebben al een uurtje muziek achter de rug, bijna op een haar na. En eh, we hebben nog eh, een dik uur te gaan met lekkere muziek ook straks na 11 uur hier bij ZVL. Dus stay tuned. hurry. Nederlandse band Johan. Zou je, <laughs> nou, zou je niet zeggen, ik ga er van stotteren, kun je nagaan. Geweldige muziek. Ik zag ze laatst een, eh, een soort mini-concert in Utrecht en dat was geweldig. Want ze maken nog steeds prachtige muziek. Walking Away, alweer zo'n 19 jaar geleden maakten ze dit nummer tot een mooie hit. En je zou het niet zeggen dat het echt Nederlands was. En ook uit de jaren 2000, want het klinkt wel een beetje jaren 80 muziek. Goed, het eerste uur zit er zo'n beetje op. Ik heb nog één prachtig nummer voor je van Paul Young. Oh Girl. En daarna nog uh, eh, uh, eh, Mood Mosaic met A Touch of Velvet. Ik ben over een paar minuten weer bij je terug. Ik ga even pauzeren en daarna het tweede uur met een eh, reportage van Jeroen van Gent. En natuurlijk iets meer tempo voor op deze zondagmorgen. Tot zo. trouble